Ze wil nu weer Lucia de Berk genoemd worden. Na haar veroordeling was er twijfel over de uitspraak en vandaag sprak het gerechtshof in Arnhem haar definitief vrij. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden. Volgens de advocaat van Lucia de Berk wordt er met het OM overlegd over schadevergoeding. Ze heeft bijna 6,5 jaar vastgezeten. De toezichthouder op de financiële markten AFM, heeft vorig jaar 52 boetes uitgedeeld. Een jaar eerder, waren dat er nog maar 20. Veel boetes gingen naar financiële dienstverleners die verkeerde adviezen gaven. De AFM wil dat de klant centraal staat en eist dat de voorlichting over eventuele risico's van producten duidelijk en volledig is. Australië heeft de kapitein en stuurman van het Chinese kolenschip dat vastliep op het Great Barrier Reef aangehouden. Door het vastlopen is er over een kilometer lengte schade toegebracht aan het koraalrif. Ook lekte er tonnen olie de zee in. Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een aardbeving in de West-Chinese provincie Qinghai heeft dan zeker 400 mensen het leven gekost. Meer dan 8000 mensen raakten gewond. Onder de puinhopen liggen vermoedelijk nog meer slachtoffers. De beving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. In het nationale park Drens-Friese Wold is de zeer zeldzame zwarte bekerzwam aangetroffen. Die paddenstoel was al 20 jaar niet meer gezien in Nederland. De zwarte bekerzwam doet het goed in fijnsparbossen die vaak gekapt worden in Nederland. De fijnsparren in het Drents-Friese Wold stonden ook op de nominatie te worden gekapt. Maar dat lijkt volgens paddenstoelendeskundigen nu niet meer aan de orde. Het weer hier en daar bewolkt, maar op de meeste plaatsen zon... bij een temperatuur van 10 graden op de Wadden en een graad of 16 in het binnenland.